Jelle Visser met het NOS-journaal. Tot zeker 10 uur vanochtend rijden er geen treinen vanwege het strenge winterweer... en het toenemend aantal storingen op het spoor, vooral bij wissels. Ook rijden op veel plekken in het land de komende uren geen bussen, trams en metro's. Vervoerders roepen reizigers op om de berichtgeving op hun websites en vervoersapps in de gaten te houden. Op de weg zijn er vooralsnog geen grote problemen door het winterweer, zegt de ANWB. Dat komt vooral door de avondklok en het weeralarm dat is afgegeven. Rijkswaterstaat meldt op dit moment bijna 30 ongevallen in het hele land... op zowel snelwegen als provinciale wegen. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen nacht en gisteravond... met bijna 550 strooiwagens in totaal meer dan 14 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is een vijfde van wat er de hele winter is uitgereden. Vandaag is de hele dag code rood van kracht vanwege vanwege het winterweer. Het advies is om niet de weg op te gaan als dat niet nodig is. Ook in Duitsland leidt het winterweer tot overlast, al blijft ook daar chaos vooralsnog uit. Sneeuw en ijzel hinderen het verkeer, maar doordat er was gewaarschuwd ontstonden er geen grote problemen. Wel kantelde een vrachtwagen op de A30 bij Bad Bentheim, vlak over de grens bij Oldenzaal. De snelweg moest daar enige tijd worden afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Bij een brand in een studentenflat in Amstelveen zijn gisteravond vijf mensen gewond geraakt. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Op de vierde verdieping was brand ontstaan in de keuken. Vijftig bewoners moesten hun woning uit en werden opgevangen in een sporthal in de buurt. De meesten konden later weer terug naar huis. Een paar studenten moesten de nacht ergens anders doorbrengen. En dan het weer. Vandaag op veel plaatsen sneeuw. In Limburg is lokaal ijzel mogelijk. Er staat een stevige oostenwind. In het hele land kunnen sneeuwduinen ontstaan. De temperatuur ligt vrijwel overal ruim onder nul. En ook morgen voelt het ijzig koud aan. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat een korte file op de A22 Beverwijk richting Velsen.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 Dan kon ik altijd wel verjassen. En hoefde nooit meer af te wassen, En nooit meer op mezelf te passen, als ook zegt in Spanje, dus ik hield het daar niet droog. afzet. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw gezien kan, te klaar.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 Where have the times gone, baby? It's all phone. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow.